over het verlaten van de Europese Unie door Groot-Brittannië. Gesproken wordt over de grens met Ierland. Die grens is nu open, maar door de brexit moet dat veranderen. Welke oplossing er in de maak zou zijn, is nog onduidelijk... Eerder blokkeerde de Noord-Ierse DUP een plan waarmee Noord-Ierland binnen het Verenigd Koninkrijk een status aparte zou krijgen. Maar Ierland wil de garantie dat er geen harde grens komt met het Britse Noord-Ierland. Komende ochtend geeft EU-president Tusk een persconferentie. Opnieuw stapt een lid van het Amerikaanse congres op... na klachten over grensoverschrijdend gedrag. Het is de republikein Trent Franks uit Arizona. Volgens hem is de ethische commissie van het Huis van Afgevaardigden een onderzoek begonnen nadat medewerkers hadden geklaagd dat hij hen had gevraagd draagmoeder voor hem te worden. Hij zei dat hij hen niet had geïntimideerd. Franks is de derde Amerikaanse politicus die in een week tijd vertrekt... na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Gisteren stapte de democratische senator Al Franken op. Twee dagen daarvoor trad het bejaarde lid van het Huis van Afgevaardigden John Conyers terug. Na meer dan 75 jaar heeft familie van een verloren gewaande Sovjet-soldaat uit de Tweede Wereldoorlog hun familielid teruggevonden in Leusden. De militair Alexei Andrejevich Andreev ligt daar op het Russisch ereveld... waar 865 oorlogsslachtoffers uit de voormalige Sovjet-Unie zijn begraven. De familie van Andreev uit Letland was al jaren op zoek naar hem. Ze vonden hem toen ze onlangs voor het eerst een computer hadden gekocht... en zijn naam hadden ingetypt op het internet. Dat bracht hen naar de website van de Stichting Russisch Ereveld in Leusden. Het weer overwegend droog, minima vannacht tussen 1 en 4 graden. In de loop van de nacht kan er een winterse bui vallen met kans op gladheid.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 Brad Pitt.